Dat heeft minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken geantwoord op vragen van GroenLinks. Gisteren besloot een Rwandese rechter in hoger beroep dat Ingabire blijft vastzitten. Ze werd vorige maand opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Minister Rosenthal zegt bezorgd te zijn over de vrijheid van meningsuiting in Rwanda en over de beperkte ruimte voor oppositie. Ingabire heeft de Rwandese nationaliteit. Daarom kan de Nederlandse ambassade in Kigali de politica niet bijstaan, zegt Rosenthal. De sein- en wisselproblemen tussen Maastricht en Heerlen zijn voorbij. Door de problemen was het treinverkeer op het traject sinds vorige week donderdag verboden. Maar ProRail is erin geslaagd een oplossing te vinden. De uitval van treinen en de inzet van bussen hebben de regionale vervoerder Veolia 100.000 euro gekost. Het hele traject is overigens pas maandag echt open. Tussen Maastricht en Valkenburg kunnen dit weekend geen treinen rijden vanwege onderhoudswerkzaamheden die al waren ingepland. In Spanje is een priester opgepakt voor bezit en verspreiding van kinderporno. Op zijn computer stonden 21.000 bestanden van bij elkaar 600 gigabyte. De 52-jarige man werkt in een dorpje in het oosten van Spanje, een kleine 100 kilometer ten noorden van Valencia. Het bisdom heeft hem voorlopig uit al zijn functies ontheven. Ook heeft het volledige medewerking toegezegd aan justitie. De Spaanse priester heeft een verklaring afgelegd en mag zijn proces in vrijheid afwachten. Wel moet hij zich elke twee weken melden bij de rechter.